geplant op het gemeentehuis en andere overheidsgebouwen. Eerder in Kidal. Met Timbuktu hebben de rebellen het noorden van Mali onder controle. Het leger in Mali pleegde vorige week een staatsgreep waarbij president Touré werd afgezet. De militairen vonden dat president te weinig deed om de rebellen in het noorden van Mali aan te pakken. De Tuareg-rebellen vechten daar voor een onafhankelijke staat en krijgen hulp van een groep die gelieerd is aan Al-Qaeda. Het leger eiste al weken meer voedsel en betere wapens voor de strijd tegen de rebellen. Het weer... Vanavond kan in het noorden een beetje regen vallen.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 I felt the earth move In my hands Like the trembling heart Of a captive bird That was there At my command first time Ever I lay with you I felt your heartbeat So close to my own and I knew our joy would fill the earth and last till the end. Peaceful Radio, aflevering 771 uur 2. We zijn begonnen met Asher Queen met zijn cd East of East. En het wordt weer een feestje op 23 juni, want dan bestaat het spiritueel lichtenhuis Manna Jocha uit Naaldwijk 15 jaar. En dat gaan ze dan met een vieren, met een concert van Asher Queen in de Oude Kerk in Naaldwijk. Het is ongeveer uh, iets meer of rond een uurtje rijden vanuit eh, onze regio. Maar dan hebben we wel weer een hele mooie avond. Kost 25 euro en het gebeurt allemaal in de Oude Kerk. Dat zei ik al. ik zocht even naar een adres, maar eh, dat krijg je volgende week nog van me. Veel luisterplezier. Filomena, Saludos Bye. Thank you. Kalimba Records. dit was eh, track 4. Listening to the River. Nou, ook al uh, krijgen er al helemaal romantische gevoelens en gedachten bij. We gaan dit programma Peaceful Radio nummer 771 eh, gaan we afsluiten. hierop zien we met Yogi en zijn cd Evening Zen. Music for Yoga and Meditation. Mijn naam is Benno en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma.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 De Noorse terrorist Anders Breivik had plannen om een aanslag te plegen op Barack Obama... tijdens de uitreiking van de Nobelprijs in 2009... Amerikaanse president was toen in Noorwegen om de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen. Volgens de Noorse krant Dagbladet bekend Breivik zijn voornemen in een politieverhoor. Breivik pleegde in juli aanslagen in Noorwegen die 77 mensen het leven kostten. Argentinië dreigt banken en bedrijven die Groot-Brittannië adviseren bij het zoeken naar olie op de Falklandeilanden met juridische stappen. Sunday Telegraph meldt dat. Op welke wet Argentinië zich baseert is onduidelijk. Falklandeilanden in de zuidelijke Atlantische Oceaan zijn eigendom van Groot-Brittannië, maar ook Argentinië maakt er aanspraak op. Tuareg-rebellen hebben de stad Timbuktu in het noorden van Mali ingenomen. Eerder veroverden ze de noordelijke steden Gao en Kidal. Met Timbuktu hebben de rebellen het noorden van Mali onder controle. Leger in Mali pleegde vorige week een staatsgreep waarbij president Touré werd afgezet. Militairen vonden dat de president te weinig deed om de rebellen aan te pakken. Burgemeesters van 40 gemeenten stellen zich op tegenover minister Leers. Ze willen niet meewerken aan het uitzetten van asielzoekers als dat leidt tot onrust in de gemeente. Dat schrijven ze in een brief morgen over de politieinzet bij het uitzetten van asielzoekers. In het oosten van Rusland zijn 600...